Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De schunnel is weer open voor verkeer. De tunnel was vanochtend enkele uren dicht. Door een storing in het bedieningssysteem van Rijkswaterstaat werkten onder meer de veiligheidscamera's in de tunnel niet. Gisteren was de Schipholtunnel ook al een tijd dicht. Dat kwam door een stroomstoring. Rijkswaterstaat kan niet zeggen of de problemen van vandaag te maken hebben met de storing van gisteren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een overslagbedrijf in Noord-Brabant 1000 kilo illegale antibiotica in beslag genomen. Het middel was waarschijnlijk bedoeld om in voer te worden verwerkt om zo de groei van vee te bevorderen. Het OM onderzoekt de vangst, er is niemand aangehouden. Het toevoegen van antibiotica aan voer is verboden, omdat daardoor bacteriën resistent worden. In Spanje zijn drie vermoedelijke leden van Al-Qaeda opgepakt. Ze hadden explosieven en gif bij zich. Het zouden twee Tsjetsjenen en een Turk zijn die een aanslag wilden plegen in Spanje. De politie vermoedt dat tenminste één van hen naar een trainingskamp van Al-Qaeda in Pakistan is geweest. Bijna 3 miljoen Syriërs zijn het komende jaren waarschijnlijk aangewezen op voedselhulp. Dat staat in een onderzoek van de VN. De landbouw leidt zwaar onder de burgeroorlog. Het verlies wordt dit jaar geschat op 1,8 miljard dollar. Veel oogsten zijn verloren gegaan. Op de Olympische Spelen heeft Henk Grol zijn derde partij verloren. Zijn Duitse tegenstander was te sterk en versloeg Grol naar Wazari. De Nederlander kan nu nog maximaal brons halen. Zwemmer Juri Verlinde heeft de halve finales bereikt van de 100 meter vlinderslag. Verlinde zette de negende tijd neer. De beachvolleyballers Keizer en Van Iersel hebben hun derde wedstrijd gewonnen. Zij moeten nu afwachten of ze naar de achtste finales gaan. Het weer, een aantal buien en af en toe zon. is de graad of 21. Morgen veel bewolking en kans op buien, maar tussendoor ook wat zon. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A7 Hoorn-Zaandam bij Purmerend Zuid 2 kilometer.